Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zorg dat jongeren zo snel mogelijk weer dingen kunnen doen. Die oproep doet de burgemeester van Amsterdam samen met onder meer een ziekenhuisdirecteur en twee pedagogen. Want jongeren hebben het door corona zwaar ik hoor het eh, van alle kanten. Of het nou een ziekenhuisdirecteur is, of mensen die in de jeugdzorg werken, jongeren die ik op straat spreek. Ehm, ze hebben het gewoon echt heel erg moeilijk. En ze wil daarom dat sneltesten voor jongeren worden ingezet, zodat ze weer naar school of de sportclub kunnen. Dat zien Jasmila en Ali wel zitten. Het zou heel mooi zijn als gewoon die sneltesten bij jongeren gebruikt kunnen worden om ze hun eigenlijk voorrang te verlenen en het fysieke onderwijs en het normale leven eigenlijk weer op te pakken. Maar ook echt zeker naar sport en verenigingen en stichting kijken dat dat ook eh, zo snel mogelijk met sneltesten geregeld kan worden. vanaf juli hebben mensen met een arbeidsbeperking voor het eerst een CAO. De vakbonden hebben daarover eh, afspraken gemaakt met onder meer gemeenten en bedrijven. Nu heeft iedere gemeente nog eigen regels. Daardoor bouwden mensen met een arbeidsbeperking eigenlijk nooit pensioen op. Er waren ook geen duidelijke regels over salaris. Het moet afgelopen zijn met het jagen op konijnen en hazen, dat vindt de Tweede Kamer. De dieren staan sinds vorig jaar op de lijst van bedreigde diersoorten. Wilde konijnen of hazen mogen nog wel afgeschoten worden in het geval van een plaag of als de dieren ziek zijn. Duizenden mensen willen wel de nieuwe K3 worden. Begin deze week maakte de Nederlandse Klaasje bekend dat ze ermee stopt... en dus moet Studio 100 op zoek naar een opvolger. Dat mag voor het eerst zowel een meisje als een jongen zijn, vertelt baas Gert Verhulst. Degene die de plaats van Klaasje zal innemen kan ook een jongen zijn. Dus iedereen die ouder is dan 18 jaar, goed kan zingen en goed kan dansen... en zich geroepen voelt om de plek van Klaasje in te nemen... die roepen wij op om zich aan te melden. En dat hebben al zo'n 9000 mensen gedaan. Een kwart daarvan is man. De zoektocht naar de K3-opvolger is waarschijnlijk weer te volgen via een grote tv-show. Het weer nog, het is droog en helder en vanavond wordt het ook steeds snel. Dan wordt het snel kouder. Uiteindelijk kan het vannacht min 10 tot min 15 worden.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 Subaru, hair pulled back, in that ringers, western hat, digging in and getting it done. She's country certified, long as it's a western sky. Let there be cash. She's baling hay, working hard, Australian made. There's nowhere else that she'd rather be. A kelpie dog by her side, thirsty work, station life, living and loving the dream. She's country certified, long as there's a western sky. Let there be cowgirls, they make them tough, make them proud. Baby cowgirls, they make them tough, make them proud, you know. gingen Down Under met country muziek uit Australië van Lee Kernigan en Let There Be Cowgirls. We gaan nog een keertje naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Amerika. Country Gospel uit Nashville van Kelly Coberly. Ze begon haar carrière in 1999 als een country bluegrass artiest en sinds 2014 houdt zij zich meer bezig met country gospel. Dit is haar laatste single en die heet Empty Me Lord en die heet Empty Milord. En van de nieuwste single van Kelly gaan we de nieuwste single van Angie Flair. Hij is kersvers, de nieuwste single. Die heet Marry Myself. En in dit liedje een boodschap waarin er wordt verteld dat je eigenlijk blij moet zijn met jezelf. Nou, dat vind ik een hele goede boodschap. single van Angie Flair uit Nederland. En die heet Mary Myself. We gaan naar de National Spiegelplaat. En daarvoor gaan we het origineel naar 1966. En we gaan daar ook nog een, tien jaar later een cover tegenaan gooien uit 1976. Wilma Burgess is de eerste die hem op de plaat zette. Bob Montgomery, die onder andere Honey and Summer for the First Time van Bobby Goldsboro schreef, schreef dit nummer eigenlijk met Brenda Lee in gedachten. Maar die vond er niet veel aan. Maar de producer van Brenda en ook van Wilma Burgess vond het het echter wel een leuk nummer, liet het in een countryjasje gieten. En voor Wilma werd het vervolgens een dikke hit in Amerika. In 1976 nam onze maandartieste Billy Joe Spears het op. En voor haar werd het ook een hit. Je gaat twee keer luisteren naar Misty Blue. Dit is de Nashville Spiegelplaat. a fire. mag je die altijd natuurlijk naar ons mailen. Info@nsvoorradio.nl is ons e-mailadres. Vermeld even in je e-mail om welke twee uitvoeren, of welke twee versies je wilt horen en van welke uitvoerende. Daar word je naar op zoek en dan ga je hem in de volgende show terug horen natuurlijk. Nieuwe muziek. Ja, in het kader van Is een leven naar Wesco Flat? Nou, wel degelijk. Want de voormalig bassist van deze band, Jay DeMarcus... heeft een ode gemaakt aan zijn vader. In dit nummer, dit is Music Man. I still listen to those tapes of you From 1977 close my eyes and não Dan Boner, Nate Lee en Daniel Hardin in Don't Look Back. Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. Blijft toch lekkere muziek hoor. Ehm, Jake Hood die won nog niet zo lang geleden de Voice USA en had als, ehm, als coach had hij Kelly Clarkson. En die twee die zagen het nogal zitten om een duet met elkaar op te nemen. En dat is de volgende plaat geworden. En het is er eentje in de categorie tranentrekker. Dit is I Would Have Loved You. You gave me every reason to feel like this Now there's nothing you can do to change it You know me better than anyone 1976. Billy Joe Spears en Sing Me an Old Fashioned Love Song. En omdat Billy Joe Spears onze maandartiest is... gooi daar natuurlijk altijd wat meer muziek van in de show voorbij komen. En we hebben eh, natuurlijk ook weer een poll op onze website staan... om te stemmen voor de volgende maandartiest. Ga naar nationalradio.nl en stem op Tanja Tucker of Ricky Skaggs... als jij wilt dat, zij, eh, dat een van hun de volgende maandartiest van ons gaat worden. En van 1976 gaan we 13 jaar terug naar 1964. En dat doen we met een nummer dat eigenlijk voor het eerst werd uitgebracht in 1951 door Theresa Brewer. Er zouden veel coverversies volgen, volgen en dit is er eentje. Skeeter Davis en Gonna Get Along Without You Now. Gonna Get Along Without You Now, 1964 alweer. En we gaan nu naar een album dat in 2018 werd uitgebracht door Cathy Mattea, een zangeres die vooral bekend is van country en country folkmuziek. Het album heet Pretty Birds en dit is het nummer Holy Now. When I was a girl each week, on Sunday we would go to church and pay attention to the priest and he would read the holy word. and everybody would kneel and bow. Today the only difference is everything is holy now. Everything, everything, everything is holy now. lokale brievenbus in deze show. En daarvoor gaan we naar Noorwegen. In 2020 werd het album A Tribute to Joe Sun uitgebracht. Een album als eerbetoon aan deze in 2019 overleden countryzanger. En dat werd gemaakt door Tony Brook en Nielsen's Southern Harmony. En van dat album ga je luisteren naar Chimes of Mayo. Het is tijd geworden om uit volle borst mee te gaan zingen op Debbie Wynette's I Don't Wanna Play House. Today I sat alone at the window And I watched our little girl outside at play With the little boy next door like so many times before. But something didn't seem quite right today. So I went outside to see what they were doing I heard him name again, and I hung my head in shame when I heard our little girl say to him. playhouse, my daddy said goodbye. Ik wel, maar is maar goed dat jullie dat niet gehoord hebben... want ik ben niet zo best in zingen. Dat laat ik liever aan andere artiesten over. We gaan naar het Spotlight-album. We hebben nog twee nummers klaarstaan van het album The Full of Love van Vos. Je gaat achter elkaar luisteren naar Do I Ever Cross Your Mind. Een nummer wat je misschien wel kent van Dolly Parton. En daarna hoor je het titelnummer van het album The Full of Love. Dit is het Nashville Spotlight Album. Sometimes I go walking through fields where we walked long ago. In the sweet used to be. And the flowers still grow, but they don't smell as sweet as they did when you picked them for me. And when I think of you go back in time affirmation, validation around But I keep looking waren de twee laatste nummers van het Spotlight-album van Hilde Vos. En dat album heet The Full of Love. We gaan nog naar 1971 met muziek van Stonewall Jackson. Dit is Me and You and A Dog Named Boo. I remember to this day The bright red Georgia clay And how it stuck to the tires after the summer rain. Willpower made that old car go. My Roman mind told me that so. How I wish that we were back on the road again. Me and you and a dog named Boo, traveling and living off the land. Me and you and a dog named Boo, how I love being a free man. fields near St. Paul. And the morning we got caught robbing from an old hen. Old oh, MacDonald, he made us work, but then he paid us for what it was worth. Another tank of gas and back on the road again. Me and you and a dog named Boo trapping and living off the land. Me and you and a dog named Boo, how I love being a free man. I'll never forget that day. We motored stately into big L.A. The lights of the city put the settling down into my brain. It's only been a month or so But that old car's a begging us to go Gotta get away and get back on the road again Me and you and a dog named Boo Traveling and living off the land Me and you and a dog named Boo I love being a free man wat gaat de tijd toch snel. De show is alweer klaar. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je met een nieuwe versie van de Nashville Radio Show. Hou gewoon onze website in de gaten, nashvilleradio.nl of volg ons op Facebook, Instagram of Twitter. Ik heb nog één nummer voor je klaarstaan dat is er eentje van Shania Twain.